en een voorspoedige start. Gert Kluuk het NOS Journaal. Bij een brand in een Russisch ziekenhuis zijn 23 patiënten om het leven gekomen. De brand woedde in een psychiatrisch ziekenhuis in de regio Voronezh, die grenst aan Oekraïne. Veel patiënten waren bedlegerig, waardoor ze niet konden wegkomen uit het houten gebouw. Toch zijn zeker 50 mensen gered. De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting. In Frankrijk zijn de stembureaus open voor de tweede ronde van de regionale verkiezingen. Het rechtspopulistische Front National kreeg vorige week in de eerste ronde bijna 30% van de stemmen. Vooral in het noorden en in het zuidoosten van Frankrijk. De socialisten hebben zich in beide regio's teruggetrokken om de conservatieve partij van oud-president Sarkozy meer kans te geven. Analisten voorspellen een nek-aan-nek-race tussen de conservatieven en het Front National. De eerste resultaten worden verwacht bij het sluiten van de stemlokalen vanavond om 8 uur. De voor moslims heilige stad Mekka krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouw in de gemeenteraad. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de stembusgang. De gemeenteraadsverkiezingen in Saudi-Arabië van gisteren waren historisch... omdat vrouwen in het streng islamitische land voor het eerst mochten stemmen en zich verkiesbaar stellen. De invloed van gemeenteraadsleden is beperkt. Ze mogen zich alleen bezighouden met zaken als het onderhoud van straten en parken... en het ophalen van huisvuil. De politie in de Duitse stad Leipzig is gisteravond slaags geraakt met een grote groep extreem linkse betogers. Die waren de straat op gegaan uit protest tegen een betoging van neonazies. De linksextremisten wierpen barricades op en gooiden met stenen en vuurwerk. 69 agenten raakten gewond. De burgemeester van Leipzig noemt de redder schokkend en spreekt van straatterreur. De film Youth, waarin twee gepensioneerden terugkijken op hun leven, is uitgeroepen tot beste Europese film van 2015. Hoofdrolspeler Michael Caine kreeg de prijs voor de beste Europese acteur...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 Alles draait om jazz. Verhalen, eh, stukjes, solisten en nieuws. Nou, we zijn benieuwd. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het is alweer 13 december en om ons heen is de kerstsfeer op allerlei manieren nadrukkelijk aanwezig. Op jazzmuziekgebied een hele korte periode. Eh, drie zondagen. Eh, om wat uit het hoekje kerstmuziek van de platenkast te halen. En om die reden ga ik eh, de muziek vandaag larderen met kerstgerelateerde stukken. En dat ga ik niet doen door jazzzangers stille nachten laten zingen. Maar ik heb wel geprobeerd om eh, interessante orkesten te laten horen... die stukken spelen die niet altijd zo bekend zijn... maar wel eh, eh, uit het Amerikaanse repertoire zijn... waar natuurlijk een, een groot arsenaal aan kerstmuziek is. Zoals er nu gaat klinken... het orkest van Benny Goodman en his orchestra... Santa Claus Came in Spring. daffodil, and I just saw him vanishing across the distant hill. I heard his reindeer on the ground. I thought I caught a glimpse of red, but suddenly I turned around, and there you were instead. What if he hurried away? Santa Claus came when the skies were blue, and now it's Christmas because he brought me you. Santa Claus. Santa Claus came in the spring from Beat the Band. Benny Goodman en his orchestra. Ik ga uh, het komende uur ook een kleine loop door de geschiedenis van de jazz doen... met allemaal prachtige midwinterstukken, zullen we maar zeggen. Mary Lou Williams was een vrouw die eh, heel beroemd was... Uh, begin van de vorige eeuw. En die speelde fantastisch piano en deed geweldige dingen. Op 8 februari 38 ging ze met Andy Kirk en his Clouds of Joy een New Yorkse studio in en liet haar piano spreken in het nummer Twinklin dat ze zelf schreef en arrangeerde.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 Wat ook van een andere dimensie is... is eh, de saxofoon van Coleman Hawkins. Ik ga nu laten horen Body and Soul... dat hij uh, deze opname opnam van in 1939... eigenlijk eh, aan het eind van een sessie bij wijze van toegift. Zijn saxofoon klinkt hier magistraal, mogen we zeggen. Van begin tot het eind. Het is ook niet voor niks dat hij jarenlang de top uh, saxofonist is geweest. In het orkest van Ellington. Body and Soul, Coleman Hawkins. Hmm. het is al net als op het eh, grote podium in het echt... als je de naam van de solist eh, te, veel of eh, te, belangrijk noemt... ten opzichte van de naam van de orkestleider... dan krijg je wat hanengedrag. Dus dit was helemaal niet Body and Soul. Dit was wel het orkest van Duke Ellington. En de Take the A-Train is geworden de herkenningsmelodie van het orkest van Duke Ellington nummer van Billy Strayhorn... die ook heel veel eh, belangrijke dingen heeft gedaan... Bij, de, bij het arrangeren van het orkest van Ellington. Want Ellington was natuurlijk wel de componist en orkestleider... maar je hebt ook nog arrangeurs nodig... en niet per se elke orkestleider is een goede arrangeur. In dat orkest speelde dus Coleman Hawkins... en zijn beroemde nummer is Body and Soul... waar ik het net over had... en dat ga ik nu laten horen. Christmas. Dat was het Swing Dance Orchestra van de Duits-Russische muzikant André Hermelin. Zoon van de schrijver Stefan Hermelin. We gaan nu naar Count Basie, de herkenningstune van hem, de One O'Clock Jump. Opgenomen in 1937 de Freddie Green, de man op de gitaar, die is eh, ook daar al te horen. Volgens mij is dat de langst spelende begeleidingsgitarist ooit in welk orkest dan ook geweest. Hij is een aantal jaar geleden nog maar overleden. En heeft heel zijn leven alleen maar begeleidingsgitaar gespeeld. Volgens mij nooit één noot solo gitaar. Maar dat mag de pret niet drukken. Want het eh, stuk One O'Clock Jump, dat staat natuurlijk... Eh, als een huis. Billy Holiday is iemand die eh, bekend is vanwege het eh, zingen van droevige, droevige liederen die gaan over eenzaamheid, verlaten liefdes en eh, vreselijk levens. Maar net zo goed kon zij weer stukken zingen die over de mooie dingen van het leven gingen. Zoals daar is het stuk ehm, I've Got My Love To Keep Me Warm. En als het niet goed met haar ging, dan zong ze... I've got no love to keep me warm. Love to Keep Me Warm. In veel huisgezinnen is rond dit tijdstip een discussie gaande. Wat zullen we gaan doen vandaag? Gaan we naar de, eh, gaan we naar de kerstmarkt, de kerstshow, de kerstkoor, de kerstorgels, de kerstdrankjes, de kerstmannen, de kerstmusicals? Nee, we gaan vanmiddag eh, massaal naar Jazz in de Krocht, waar een fantastisch programma wordt geboden. Vanmiddag is... Eh, het trio van eh, Erik Timmermans op de bas, Johan Clement piano en drummer Gijs Duikhuizen eh, aanwezig om daar een mooi bedje neer te leggen voor de saxofonist Simon Richter. Vanmiddag ingebouwde krocht, half drie. En dat is een, eh, bijvoorbeeld al een hartstikke mooi programma. Mensen die daar niet toe in de gelegenheid zijn... omdat ze in Haarlem rondbanjeren... die kunnen nog naar de Rusthoek... waar Mellows is een eh, akoestisch trio... die ook soul en jazz speelt. Eh, aan het Spanen hebben we Brasserie Tour de France. Daar zit tegenwoordig de Haarlemse Jazzclub. En daar is het Bart Lust Quintet. En die presenteert het nieuwe album Slide to Unlock. Café Studio, die heeft nog stemmen en snaren. En Taverne de Waag, die heeft een eh, luister, luisterend publiek... waar een singer-songwriter Katie Ziegler is. Maar dichtbij en om de hoek voor een eh, belachelijk mooie lage prijs... kunnen we vanmiddag natuurlijk luisteren naar Simon Richter... met het trio van Erik Timmermans. We gaan verder met ZFM Jazz op de zondagmorgen. Het orkest van Tommy Dorsey met eh, zang van Frank Sinatra. En dat is niet zomaar nu, want het is eh, een jubileumjaar. 100 jaar geleden werd Sinatra geboren. En er zijn heel veel evenementen. Er, zijn, eh, er komt een heel mooi concert in het Rijgebouw de komende week ergens. Met al een keur van artiesten. Het Metropoolorkest die zingen allemaal stukken van Sinatra. En er is een documentaire die al veel geroemd is opkomst. Kortom, Sinatra slaat de klok. En we gaan het nu laten horen bij uh, het orkest van Tommy Dorsey. I'll be seeing you. that this heart and mind embraces all day through. In that small cafe, the park across the way the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Ja, een mooi eindje hoort er ook bij. Dit was de big band van James Morrison. Een Australische trompetist die veel aan de weg timmert. Een eh, prachtige big band heeft waar, samen met zijn broer. En um, hij zelf speelt trompet, trombone, euphonium, bugel, tuba, klarinet, saxofoons en piano. Dus we kunnen stellen dat het een muzikale jongen is. En dat klinkt ook heel goed. We zitten in het programma ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En gelardeerd met eh, stukken... Eh, met eh, stukken uit de kerstsfeer, maar niet per se allemaal braaf gezongen kerststukjes. Ik heb een, een bloemlezing uit uh, cd's waar allemaal stuk op staan die met titels uit eh, de kerst, het kerstrepertoire. Maar dat wisselen we natuurlijk af, om en om, met andere dingen. Zoals daar nu is een, eh, een prachtig stuk. Eh, dat is opgenomen. Ella Gerald met de Delta Rhythm Boys. dat was natuurlijk in de periode waarin het is opgenomen, 45. En uh, een hele rage om eh, meerstemmige eh, dingen te doen. En dat klinkt als volgt. It's only a paper moon. your love. It's a hunky tonk parade without your love. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make believe if you be.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 family played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be Only a We gaan nu naar een Duits orkest. Van het orkest van Max Rabe. Het Palast Orkester. Een paar jaar geleden was er op zondagavond een eh, zo'n invulavond in het Concertgebouw in Haarlem. En dat trad dat orkest op. En het was ademnemend. Max Rabe is een eh, pseudoniem van meneer Matthias Otto. Een Duitse zanger, componist en die heeft eh, een stijl gevonden die doet op een perfecte manier de tijd herleven van de Duitse dansorkesten uit de jaren twintig. Hij eh, presenteert op een goddroge manier prachtig, zonder blik of blozen, eh, de, de, nummers. En het is een onwaarschijnlijk goed orkest. Ik zou u allen willen aanraden om eens op YouTube te kijken en daarin te tikken Max Rabe met dubbel A. We gaan nu horen een, eh, ook een winterliedje. En dat is uh, Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind, komm bald. Nacht. Hört nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, Christkind kommt bald. Rieselt der Schnee. We gaan nu naar uh, de band van Ralph Flanagan. Ralph Flanagan. Die gaat spelen Winter Wonderland. Flanagan heeft, eh, is een Amerikaanse big band leider. En die heeft eh, jaren... Eh, is hij de begeleider geweest van Perry Como. En kijken of dat allemaal klopt. Dat moet kloppen. Nee, we gaan eerst luisteren naar <laughs> Route 66. Never planned to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way kept your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, San Sandburg. tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Nat King Cole met eh, Oscar Moore op de gitaar en Johnny Miller op de bas. We gaan nu dan luisteren naar Ralph Flanagan, de big band... die eh, een sound heeft die wel lijkt op die van Glenn Miller. Winter Wonderland. ziet u graag zometeen weer terug voor nog een uur Jazz op zondagmorgen. ZFM wenst jullie allemaal...